Maar de neerslag is tot nu toe uitgebleven in het hele land. Wel wordt er nog regen verwacht, waardoor het vannacht en morgen vroeg glad kan zijn, vooral op binnenwegen. De glazen huisactie van 3FM tegen malaria heeft een recordbedrag van ruim 7,1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bekendgemaakt op de Grote Markt in Groningen, waar de DJ's Giel Belen, Gerard Ekdom en Annemieke Schollaert zes dagen lang opgesloten zaten. Bij het eindbedrag zit een regeringsbijdrage van 3 miljoen euro. Vorig jaar was de opbrengst van Serious Request 5,6 miljoen euro. Minister van Middelkoop heeft vandaag een rondreis gemaakt langs militairen die tijdens de kerst in Nederland moeten werken. Hij begon vanochtend op vliegbasis Leeuwarden, waar twee squadrons van de luchtmacht doorlopend paraat staan. Hij besloot de rondreis met een kerstdiner op Schiphol en een bezoek aan het defensieoperatiecentrum op het ministerie in Den Haag. Twee meisjes uit Huizen die sinds maandag werden vermist zijn gevonden in Utrecht. Kort nadat er een opsporingsbericht was uitgegaan zagen agenten de vriendinnen van 12 en 15 lopen. Ze waren maandag weggelopen. Waarom en bij wie ze onderdak hebben gekregen wil de politie niet zeggen. President Medvedev heeft gezegd dat hij de politie en de gevangenissector drastisch gaat hervormen. Aanleiding is onder meer de dood van een Russische advocaat die al een jaar in voorarrest zat. Ook was de politietop de afgelopen maanden verwikkeld in corruptieschandalen. Volgens Medvedev is het hoog tijd om de bezem door de sector te halen, omdat daar tientallen jaren nauwelijks iets is veranderd. Het weer, vrijwel overal droog nog en plaatselijk glad. Vannacht mistig en min 4 graden. Overdag ligt de temperatuur rond het vriespunt.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 okay. 56. has another place. What is change? It's just like endless peace, endless peace. just like endless peace, endless peace. Yes, it's wrong to think it's gone. It's all a matter of dreams. Yes, it's wrong to think it's gone.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 and I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon. Stripping back the coats, the lies and deception. like a week in the desert. wrong, struggle home for so long. What's a woman when a man? What's a man without a woman? Don't go by the rule. What's a woman when a man? What's a man without a woman? Makes her feel like a fool. When right turns to wrong she will try home.